Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de gladheid van morgen zijn twee mensen overleden. In het Groningse Musselkanaal reed iemand met de auto het water in. Hij overleefde dat niet. Bij Rossum in Twente botste een automobilist tegen een boom. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Door de gladde wegen is het ook super druk bij het Martini ziekenhuis in Groningen. Heel druk. Eh, ontzettend veel mensen die eh, onderuit gaan. Nou ja, ontzettend veel eh, fracturen. We hebben nu al 25 mensen die nou ja, gevallen zijn. Pols wat gebroken is, enkel, uh, rib, eh, bekken. En het blijft druk. De wachtkamer zit vol. Geen plekje meer waar ze eigenlijk fatsoenlijk eh, kunnen zitten. dus ja, Tientallen mensen raakten gewond door de gladheid. Het kwam ook een beetje als een verrassing. Het bleef langer glad dan werd gedacht. De oud-burgemeester van Groningen staat rond deze tijd voor de rechter om een opmerkelijke boete aan te vechten. Koen Schuiling kreeg vorig jaar een boete van 250 euro omdat hij in het openbaar zou hebben gemasturbeerd. Schuiling ontkent dat hij zichzelf in de auto een handje heeft geholpen en zegt dat het allemaal een misverstand is. Hij wil dat de rechter de boete van tafel veegt. De burgemeester stapte vorig jaar zelf op. De Italiaanse journaliste Cecilia Sala is vrijgelaten uit de Iraanse gevangenis. Ze werd vorige maand opgepakt in Teheran toen ze een reportage aan het maken was. Volgens de Iraanse politie hield ze zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften. En de gemeente Urk heeft een nieuw logo. En daar zijn veel inwoners niet echt over te spreken. Het nieuwe logo is een stuk simpeler dan het vorige. Eigenlijk is het nu niet veel meer dan een blauwe U. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Als ik er nou naar kijk, dan denk ik eh, aan Unox of aan Unilever. Eh, ik denk niet aan Urk. Wees nou eens eerlijk. Dan geef jij geen mening over een keer. Ik heb er geen mening over als journalist dat dat dacht ik wel. Hij is iets simpeler, iets moderner, tijdloos. Oh, dus wij zijn simpel. Eenvoudig. Daar komt er nog neer, we zijn eenvoudig. niet mijn woorden, hè? Nee. <laughs> Eh, er loopt inmiddels een petitie om het oude logo van Urk weer terug te krijgen. Die is hem 700 keer ondertekend. Het nieuwe logo was trouwens niet echt een miljoenenpost. Het kostte 500 euro. Het weer dan, in het noorden nog een enkele bui. Maar verder vooral veel blauw en ook zon vandaag bij 3 tot 6 graden. Later vanuit het zuiden meer wolken. En in Limburg vanavond ook kans op sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A27 vanuit Utrecht naar Almere... nog steeds volledig dicht ter hoogte van knooppunt 1S. Dat duurt nog tot het middaguur minimaal. Omrijden kan via Amersfoort over de A28 en de A1.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 Iedereen is van de wereld. Zoals ik al zei, als je ouder wordt, wordt het even wat moeilijker om te lezen. Maar het gaat me toch lukken. wereld is van iedereen. Dat is logisch, hè? Denk het aan Holland. Zie de brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Wie kent niet de eerste regel van het gedicht van Herinnerd aan Holland? In het jaar 2000 uitgeroepen tot het gedicht van de eeuw. Van Hendrik Marsman, van 1899 tot 1940. Een van de belangrijkste Nederlandse dichters tijdens het interbellum. De kosten zijn 3 euro, inclusief koffie of thee. En het is vrijdag 30 januari van 2 tot half 4. De locatie, bibliotheek, Zandvoort Centrum. En ik ga door met een iets rustiger nightshift van de Commodores. creatief aan de slag, een kaartje leggen of een potje sjoelen. Klaar om over de drempel te stappen, de kwast ter hand te nemen en zelf uzelf te verrassen. Onder begeleiding van een kunstenaar tovert iedereen iets moois op het doek. Meer zin in een ouderwets potje klaverjassen of sjoelen, dat kan natuurlijk ook. Sluit er gezellig aan en het is elke woensdag van 1 tot half 4. De kosten zijn 3 euro, inclusief koffie of thee, met natuurlijk wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt, Zandvoort Noord. En ik ga door met John Denver, Calypso. crystal clear To ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growth just beside you to light up the darkness and show us the way.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 De laatste deelnemer belt naar Pluspunt om te laten weten dat de cirkel rond is. Wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. De informatie kan u doen via Pluspunt en dat is 023 5717 373. 5717373. California Dreaming. De mama's en de papa's. kennen we hem nog, Dave Berry. Dave Berry is een Engelse rhythm en blueszanger. De This Strange Effect, geschreven door Ray Davis van de Kings... bereikte hij in 1965 de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Hier is hij dan ook. Dave Berry met This Strange Effect. informatief huisbezoek 80PLUS. Die 80 jaar is geworden ontvangt een brief met daarin het aanbod van een huisbezoek door een vrijwilliger. Deze gaat met u in gesprek over hoe het met u gaat, informeert u over activiteiten en voorzieningen en kan indien gewenst vragen of een sociaal werker daarna contact met u opneemt.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 Het wijkteam is er voor iedereen in Zandvoort en biedt informatie, advies en ondersteuning. Als u ergens niet uitkomt, staan wij klaar voor u om u te helpen met allerlei vragen... of deze kunt u nu gaan financieren, welzijn, Zorg of wonen, het maakt ons niet uit.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 Ja, Ruby Tuesday, Melanie. gained and nothing's lost. Glamourrock, Annex, tiny Bopper popgroep. In de latere jaren speelden ze countrymuziek. Hun eerste hit was meteen een groot succes. Sugar Baby Love, een nummer 1 hit in de zomer van 1974. Zij traden op in teddybroeken, oversized jasjes en petten. Alles in het zwart en pastelkleuren. Hier zijn de Rubets met Sugar Baby Love. er is weer een eh, biljartcursus in Zandvoort. Introductiecursus van vijf lessen. De kosten zijn 19,50, maar ik krijgt u ook koffie of thee bij. U moet u eigen wel even aanmelden en dat doet u bij 3040700. 3040700. En het is van half elf tot 12 uur. En de locatie is de Blauwe Tram, Zandvoort Centrum. De Ladder, de Bostocks. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby, just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a home. Oh, my baby me baby just me a Kunt u wat extra boodschappen gebruiken? Vrijwilligers van Haarlem Food Future halen etenswaren op bij supermarkten die over de houdbaarheidsdatum zijn... maar nog prima in de consumptie zijn. Heel veel etenswaren zijn over tijd, worden meestal vernietigd. Daarom hebben de Pluspunt Zandvoort en Food Future... een nieuw plan tegen voedselverspilling bedacht. Elke vrijdag zullen Pluspunt vrijwilligers opgehaalde etenswaren uitdelen. Iedereen met een inkomen rond de Zandvoort Pastnorm... komen in aanmerking voor deze actie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Samen Zandvoort. Dat is het sociaal wijkteam. Via telefoonnummer 5719393. 5719393. De wekelijkse uitgave start op vrijdag 10 januari... in het oude Rode Kruisgebouw... Nicolaas Beetslaan nummer 14 in Zandvoort. De etenswaren, die vrijdagochtend bij de supermarkt worden opgehaald... zullen gratis verdeeld worden onder degenen die zich aangemeld hebben. Deze verdeling vindt plaats vanaf 11 uur. De deelnemers moeten zelf wel een boodschaptas meenemen.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 Het nieuwe jaar beginnen doen we vaak met nieuwe voornemens... en het elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. In Zandvoort is het al jarenlang traditie om dat laatste te doen... tijdens de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. De grote receptie, waar alle Zandvoorters welkom zijn... vindt dit jaar plaats in op vrijdag 10 januari in het Dorpskerk. Iedereen is van harte welkom om tussen half acht en half negen... met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. Zandvoortse organisaties zullen zichtbaar aanwezig zijn... en ook hun leden en betrokken uitnodigen. De protestantse kerk aan de Kerkplein, ingang Poststraat, is feestelijk uitgelicht. De muziek tijdens de receptie wordt verzorgd door Patrick van Kessel... samen met gitarist Tony Sprankelenburg. En de hapjes en de drankjes worden verzorgd door diverse Zandvoortse ondernemers... onder leiding van Marcel van der Rammel. Dus ik zou zeggen, kom vrijdag naar de protestantse kerk aan het Kerkplein. zit op van mij. Op deze twee uur lunchroom. Volgende week ben ik er weer. Maak er een mooie week van. En niet vergeten, vrijdag nieuwjaarsreceptie. Van half acht tot half negen.